Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Politiek Den Haag bij de nieuwe partij van Pieter Omtzigt stromen de sollicitaties binnen. 2400 mensen zien het wel zitten om op de lijst voor nieuw sociaal contract te komen, schrijft de partij op Twitter. Over een paar weken wordt bekend wie er uiteindelijk op de lijst komen. Uit een peiling van één vandaag komt Nieuw Sociaal Contract als grootste partij naar voren met 27 kamerzetels. De politie heeft de afgelopen maanden 150 tips gekregen over vermoorde meisjes en vrouwen in ons land. De meeste tips gingen over het hulmeisje dat in 1976 werd gevonden in Maarsbergen. Over deze zaak kwamen 30 tips binnen, waarvan een derde serieus is volgens de politie. De tips kwamen binnen nadat in mei de campagne Identify Me werd gelanceerd. De Waddenzee kan haar UNESCO-status kwijtraken. De Werelderfgoedorganisatie wil dat Nederland stopt met het winnen van zout en gas. Door mijnbouw daar kan de bodem onder de Waddenzee verzakken. En als de zeespiegel stijgt, gaan unieke kenmerken verloren... zoals het droogvallen bij eb, waardoor vogels voedsel kunnen zoeken op de moddervlaktes. En applaus en cadeaus voor Geert Wilders. PVV-leider is vandaag precies 25 jaar Kamerlid. En er stond de Kamervoorzitter Vera Bergkamp even bij stil. Daarmee bent u dit jaar ook eh, het langzittende Kamerlid. Dus ik denk dat dat wel een prestatie van formaat is. Namens deze Tweede Kamer van harte gefeliciteerd. Nu kunt u weer gaan. <laughs> ik zie altijd of ik iemand daar een eh, plezier mee doe of niet. Bij een jubileum hoort ook een cadeau. Bergkamp gaf hem een zilveren koetsje.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 Je moet het niet te persoonlijk opvatten. Maar je bent in ieder geval wat luisteraar betreft... de liefde van mijn leven. Onno. Goedenavond, Jarl. Goedenavond. Ja, want luisteraars, ik zit hier vanavond eh, niet alleen. Doet me veel deugd, want eh, alleen is maar alleen. ja. Die zingt dus ook weer op de ijs, geloof ik. Ja, ja, ah, die kunnen we straks ook nog even draaien trouwens onze Rob. Maar eh, ja, luisteraars, eh, Petra Dillema. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nou. Wiep, <laughs> Hoera! ja, Petra, voor jou. Love of my life. stemgeluid van Freddie Mercury. Oh no. Jazeker. Hoe lang is het geleden, joh, dat zijn met, met z'n tweeën hier de radio hebben U luistert naar Tussen. Nou, eh, laat ik het zo zeggen. Want, eh, tegenwoordig, eh, ik denk dat er veel mensen dat doen. Je spreekt tegenwoordig van voor en na corona, <laughs> ja, dus het was voor corona. Dit was zeer ver voor corona, toch? Of, ja, ja. valt het mee? Nou, nou, ik durf het aan. Een jaar of vier, vier, vijf geleden, denk ik toch wel. Minimaal. Minimaal, hè? minimaal. Ik denk, in, in, want ik ben eh, op een gegeven moment eh, in 2019 heb ik eh, werk gekregen. Mhm. Dus het was daarvoor. En dat ik nog zeg maar alle tijd van de wereld had. En dat ik dan ook ja. hier s'avonds kon zijn tot 12 uur. ja, nou ben je toevallig morgen vrij, dus dan kan je wat, wat later blijven. Daarom zit ik hier ook. Ja, <laughs> Gezellig. normaal, hoe laat moet je s ochtends beginnen? Eh, om zeven uur. Dus half zes eh, gaat, mijn, eh, gaat mijn wekker. wekker. En dan ga ik richting Aalsmeer naar de bloemen en planten. Oké, dus je, zet de wereld in de bloemetjes. Ja, ik ja. zet nu dan wel eens de de bloemetjes buiten. <laughs> <laughs> hey, luister, eh, ehm, heb je ook al muziek voor ons uh, Ik had een heel mooi nummertje van uh, Fluisma en Fantijn. 15 miljoen mensen. Het ja, zijn er nu iets meer. 17 miljoen. Ja, ja, dus, maar, maar nu, toen was het nog 15 miljoen. we, geven hun de tekst. Oké, kopje. kopie. Start, start hem maar op. meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tutteling, geen uniform is heilig zoon die noemt zijn vader Piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stuk. you? want de temperatuur, Ronno, hè? Want het is eh, ja, voor de tijd van het jaar. Ik heb, eh, ik heb begrepen eh, dat het KNB... die beweren gewoon dat het een van de warmste septembers uh, mensenheugenis is. Ja, sinds uh, eh, jaren en jaren. Terwijl in Griekenland kunnen ze nou uh, vrij eh, zwemmen voor de deur. Hè? Heb je het gezien? Ze is niet Zo zijn er de bosbranden. En zo giert het water door de straten heen. Ja, het is, het is, vreselijk. Het is vreselijk. ik heb alweer een verzoekje van Annemieke Vos. Annemiek komt er straks aan, moet ik maar even opzoeken. voor Petra Dillema is dat, dat is natuurlijk jarig. Dus Annemiek draagt hem straks op aan Petra. Petra, ik weet niet of je echt meeluistert. Dat heb ik nog niet kunnen vaststellen. Anders hebben we net voor niks voor je gezongen. Maar in ieder geval, Annemiek heeft het opgepakt. En die heeft straks een heel leuk verzoek voor je. Ik hou het nog even geheim. Ik ga nog even niet verklappen wat het is. We gaan eerst eh, luisteren naar het uh, eh, zoetgevoisde stemgeluid... van onze grote vriend Art Garfunkel. My love must be fenomenale stem om naar te luisteren. Art Garfunkel, ben jij er fan van Ono? Van eh, ja, Simon, uh, Garfunkel ook, hè? natuurlijk al die nummers. wat vond je nou van eh, het programma wat ik en Simon daarover hebben gemaakt? Ja, ik weet het niet. <laughs> je, moet sommige, artiesten moet je gewoon... in hun waarde laten. In hun waarde laten. moet je niet aankomen. Eigenlijk niet, hè? Nee, nee, nee. ik heb een klein stukje gezien, maar ik ging al... sorry, ik zeg misschien voor de fans van hun twee. Maar eh, ja, ik ging zappen. <laughs> Frank Zappa. Nee, ja, nee, dat wou ik net gaan zeggen. Ja, niet <laughs> Zappa, maar Zappen. Ja, ja, ja. Eh, nou, eh, Petra, dilemma, zet je schrap. Want dit wordt speciaal voor jouw verjaardag... I Just Can't Help Believing van Elvis. Je krijgt hem van Annemieke Vos. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the this time the girl is gonna stay This time the gonna stay For more than just a day I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove.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 Ik ben toen ook naar, naar, die film geweest. Ja, oh. Oh, die was echt eh, geweldig. Ja? Echt, ja. Dat, dat, ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar eh, soms had ik wel eens rillingen kreeg, hoor. Oké, nou, ik heb een zanger, heb ik inmiddels opgezocht. En ja, die lijkt een beetje op mij. en dat komt gewoon omdat hij dezelfde naam heeft. Oh. Ja, alleen ik heet Charles. Ja, ja. Die andere en, hij heet, eh, ook, en hij heet ook Charles. Maar eh, als naar voren, ja. <laughs> ja. ja. Ik wilde deze even speciaal aanvragen. Ik hoop dat ze nu eh, net zitten luisteren, hoor. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Anders zouden we eerst even een ander nummer moeten... Nee, nee, nee, ik, heb hem, ik heb hem gewoon helemaal scherp staan. Heb je hem helemaal scherp staan? Nou, voor, voor jouw vriendin? Uh, ja, speciaal voor mijn uh, vriendin. Die is eh, ook echt als, als naar voren. We zijn ook samen naar de film geweest heeft zij ook wat Met, heeft zij ook wat met Matthijs Nielkerk? Nou, die, die, dat is, die is helemaal idolaat van Star oh, Wars. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jansons.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 Ja, ja, ja. Nee, nee, Altijd. altijd. de, zo. De hele dag door. Ja. <laughs> ja, wat heeft die man eigenlijk een uh, vreselijke eh, romantische stem, hè? Die Charles de Ja, ja, ja. Echt een... die werd ook niet alleen in Frankrijk, maar eigenlijk ja, Europees, maar misschien ook wel wereldwijd op handen gedragen, hè? En ja, ja viel allemaal wel mee, want hij was niet zo zwaar. Het was een klein mannetje. Het was een heel klein mannetje, ja. ja, ja, ja. Dat kon je ook goed zien in die eh, documentaire eh, van hem. Ja. Hij was een echte cineast, hè. Ook, uh, hij heeft uh, toen eens een keer van... Ja, ik weet niet meer van wie. Heeft hij eens een keer een... voor zijn verjaardag, geloof ik, heeft hij een, een camera gekregen. Een camera? Ja, ja. ja, ja 16 mm camera. Mhm. En daar ging hij overal met zijn vakanties en wat daar ook. En optredens deed hij allemaal, uh, zeg maar, dat hij uh, filmde. En hij is toen een hele mooie documentaire uh, daar, van geweest. Ja, ja, en die heb ik ook zitten kijken in de, in de film. Ja, ik zeg nog steeds filmschuur hoor. Voor mij is het niet de schuur. <laughs> Dat is de scheur, schuur. Heb jij nog een oud schuurtje achter? Ja. <laughs> ja. Maar dit was een heel mooi nummer en die speciaal voor mijn lieve vriendin. Ja, eh, nou, ik heb een eh, nummer klaarstaan van een vrouwtje... die eh, beschikt over 9 miljoen elektrische fietsen. Oh, ja. ja dit moet ook Katie? Al die, ja, Maloa, maar ik heb een ander nummer, hoor. Ja, oh. Ja, want zij heeft het erover dat, het, dat, dat ze namelijk Griekenland is. En I think it's going to rain today. Oh? Ja. Nou, liever nog eventjes mooi weer, hoor. <laughs> windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. ghosts dressed in the latest styles with frozen. Though is ook eh, heel bekend geworden door Dusty Springfield. I think it's going to rain today. Nou, human, kindness, human kindness is overflowing. Ja, dat zou wereldwijd eigenlijk zo moeten zijn. Hè? Dat mensen lief zijn voor elkaar. Ja, ja. veel meer. Wat dat betreft is de wereld eh, sinds onze jeugd oh, nou, uh, behoorlijk achteruit gekacheld. Oeh, dit is, kan niks meer, er mag niks meer. Er is, in de jaren 50, want daar heb ik het voor mezelf dan over. Ja, eh, ja eh, je kon gewoon eh, lekker buiten spelen. Je kon gaan stappen in Amsterdam met vrienden. allemaal, wat overkwam. Je, je, werd, ja, je, werd, je werd niet beroofd, er werd niet gevochten. Er was, er was zelfs eind jaren 50, begin jaren 60... waren er overal bandjes in Amsterdam. Ja. In die tijd nou, dat hier ook. Ja, ja, zeker weten. Je hebt toch zelf ook nog opgetreden bij, uh, wat hoort het ook e- bij, uh, e- eh, kerstos ja, eh, ja bij, op het stationsplein. Ja ja, ja, ja, dat waren onze tijden. Verdiende hier iets dat is muziek. <laughs> Oh. Het is toch wat. Wat een gage. ja, ja. ja. Hey, ehm, wat had ik nou klaar zeggen? Oh, even kijken. Ja, een, een, werkje van Tom Waits. Ik weet dat Gerry Rutte daar erg eh, eh, idolaat van is, zeg maar. Een combinatie van Tom Waits en Crystal Gale. En, en die, eh, ja, die Tom Waits die heeft zo'n hele rauwe stem. Hè? Je kent Ja, ja, ja. ja? Nou, daar gaan we even naar luisteren. Speciaal voor Gerrie Rutte. die man, hè? ja. Ongelooflijk, wat een zware stem. Een hele ruige stem. Als ik zo eh, in de grote huis sta gaan zingen, dan, dan, word ik uitgefloten. Oh, maar, ja. <laughs> maar als hij het doet, dan, eh, dan eh, krijgt hij een platencontract. Nou ja, goed, het is wel apart ook. Hè? het is, niet dat je zegt wat een zanger, maar, maar het, is, ja, het is een apart geluid. Ja, ja. En daar wordt dapper gebruik van gemaakt. Maar jij hebt ook nog wat moois voor ons, toch?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 Hè? Dus dat had ik met het goede doel te maken, denk ik. Nee, dit is later. Ja. Later eh, ja heeft, heeft, hij ook nog meer eh, solo, werkjes opgenomen? Oeh, dat zou ik niet durven te zeggen. Nee, want dat, vriend, dat vriendschap was met goede doel natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, het blijft een heel mooi nummer. Het wordt eigenlijk veel te weinig gedraaid op de, op de Nederlandse radio, vind ik toch. Veel te weinig van dit soort nummers. Ja. Daarom had ik hem meegenomen. Ja, nou, <laughs> ja.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 Billy Joel, je hoort er weinig meer van, hè? Van Billy Joel, toch? Ja, dat... <laughs> daar vraag je me wat. Hè? Ja, misschien slaapt hij hoor. uh, oh nou, jij hebt ook weer iets moois klaarstaan, hè? Ja, ik heb een eh, nummertje klaargezet van eh, Bluff.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 Liefde uit Londen. Ja, de post is weer bezorgd. De post is weer bezorgd. Zo is dat? <laughs> hey Onno, jij eh, hebt vroeger uh, nou, vroeger. Vroeger? Nou, vroeger, vroeger. Eh, heb jij eh, veel van doen gehad met, met muziek? omdat jij deelnam aan het... nou? Ten tonele brengen van een discotheek. ja, gezamenlijk. Ja, ja, nou, Dat is, nou. ik was maar een kleine spil hoor. nee, maar je hebt, je hebt er toch veel mee te maken gehad? Ja, ja, ja. ja. ja en, en, een goede vriend van mij, die helaas nu al jaren geleden is overleden. Ja. Ja. Dick Hofland, ja. ja, Dat was voorspelbaar natuurlijk, dat hij zou overlijden. Ja, ja, had een, eh, ja, wat had hij? Een, een spierziekte. Ja, ja. Eh, maar maar eh, ik begin daarover, omdat ik toch nieuwsgierig ben. Wat is nou jouw passie wat muziek betreft? Want in die jaren... Ja, wat had, die jaren, wat, ja. Wat had je toen voor hits allemaal? Ja, je had zoveel. Eh, dus <laughs> je weet het, eh, je had net eh, een beetje de, dat, dat harde rauwere van, van Kiss bijvoorbeeld. En, oh ja, ja. Maar je had natuurlijk ook net Olivia Newton-John en John Travolta. Of oh, was dat de Crease dus, tijd De Crease tijd. nou, die kwam net daarvoor even Uh, oh, oké Zat hij, zeg maar. Nee, want ik leerde hem kennen dat ik 19 was. Ja. Dus dat is 1908. Ik ben van 59, dus dat 1978 dat ik hem mhm. eigenlijk leerde kennen. Ja. Dus de, de, muziek uit die tijd, nou, dat was ook uh, en uh, Staying Alive natuurlijk. Mhm. En al die meer. Hey, en maar heb jij, jij hebt iets zeker dan? Nou ja, ik, ben ook nieuwsgierig wat er bij jou thuis werd gedraaid door je ouders. Ja, mijn ouders, ja. Maar mijn ouders waren net als jouw ouders ook natuurlijk van leeftijd. En mhm. die hadden meer, zeg maar, ehm, <clears throat> het, het genre van... Ehm, eh, bijvoorbeeld klassieke muziek, Montevani. Nou, dat hoorden we net ook al in die eh, intro. Hè? Ja, ja. Was Charmaine. Charmaine was dat. Ja, en eh, dat was ook Franse, Frans, chansons. Charles Aznavour onder andere. En Gilbert Begaud, En die dan. Oké. En, ehm, maar ook figuren als bijvoorbeeld Andy Williams. Ook, ja, zeker. Ja, zeker. Daar hadden ze ook een paar LP's van. Zet je schrap, daar komt ja. so sad I know it's over But life goes on And this old world Will keep on turning Let's just be glad We had some time To spend together there's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your will find another. And I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness Lay your head. Herkende je het stemgeluid? Want, ja, eh, natuurlijk. ja, want hij, <laughs> hij heeft natuurlijk met de kerst altijd zo'n fantastische zitten van... Uh, ja. It's the most beautiful time of the year. De man heeft een, eh, geweldig warme stem en, en eh, een bijzondere stemgeluid eigenlijk. Nou begin jij alweer uh, met, met, eh, met de kerstnummers, terwijl Sinterklaas al niet eens is geweest. Maar de pepernoten liggen nou net pas een ja, week ja, koud, een week Volgens mij had jij het over, de paaseitjes, hè? En ja, dat zei ik al. <laughs> <laughs> hij zegt, ik, zeg, ik zeg, ja, dat is zeker in schap 4. ik zeg, naast de paaseitjes. ja, ja. ja. Ja, uh, Andy Williams. Ja, je had Perry Como, je had Pat Boone. En ja, ja. wie, wie, niet meer eigenlijk. Hè? Ja. Allemaal van die fantastische... Uh, ja, noem het maar groeners. Hè? Maar heet toch groeners? Die Amerikanen die een beetje, dat, eh, in dat stijltje zingen. Zingen, geloof ik wel. Barry White heeft ook zo'n lekker orkest. Ja. Met een love team. Barry White. Ik heb nog 20 seconden luisteraars. En dan, uh, zit het eerste uur ja, er weer op. dan weer op. Het gaat er snel. Het nou, eh, eh, heel snel voorbij. We nou zeggen, tot maar we zijn straks nog een vol uur bij u terug, luisteraars. U mag ook verzoekjes doen hoor. Dat kan alleen maar via messengers, Messenger van Facebook. Moet je wel lid zijn van mijn vriendengroepje Charles Duif.